Mark Visser met het NOS Journaal. De daad... Het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vrijdag geen mededaders zijn geweest... maar dat er zeker indirecte steun is geweest. Ze hebben waarschijnlijk de Kalashnikov geleverd waarmee de man in het rond schoot. En ook hebben ze hem mogelijk geholpen via zee het strand op te komen. Bij de aanslag vielen 39 doden. De media in Groot-Brittannië melden op basis van regeringsbronnen dat meer dan 30 slachtoffers de Britse nationaliteit hadden. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin vorige maand ontsnapte uit de gevangenis is neergeschoten bij de grens met Canada. Hij is gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De 34-jarige David Sweet ontsnapte drie weken geleden uit de zwaar bewaakte Clinton-gevangenis in de staat New York, samen met een andere voordeelde moordenaar. Die werd vrijdag al opgespoord en doodgeschoten. De twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Honderden agenten waren bij de klopjacht betrokken. Honderden deelnemers van de Crazy Color Run in Leeuwarden klagen dat ze de verf die is gebruikt niet uit hun haar en kleren krijgen. Aan het evenement deden gisteren 1800 mensen mee. op Facebook en Twitter staan foto's van deelnemers met allerlei kleuren haar. Hoe vaak ze hun haar ook wassen, de verf gaat er niet uit. De organisator van het evenement is geschrokken en zegt dat de verfleverancier de garantie had gegeven dat de verf kon worden verwijderd. De leverancier is officieel aansprakelijk gesteld en heeft volgens de organisator die aansprakelijkheid inmiddels op zich genomen. Deelnemers kunnen hun schade melden via een contactformulier op de website van de Crazy Color Run. Het weer, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog.